en een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het ziet ernaar uit dat Spanje voor het eerst in zijn democratische geschiedenis een coalitieregering krijgt. Nu vrijwel alle stemmen zijn geteld na de parlementsverkiezingen van vandaag... is duidelijk dat de conservatieve partij van premier Rajoy... de meerderheid in het Spaanse parlement is kwijtgeraakt. De conservatieve partij blijft wel de grootste. De sociaal-democratische partij eindigde als tweede. En ook het linkse Podemos deed het goed en veroverde zo'n 70 zetels. De Sloveense bevolking heeft in een referendum tegen het homohuwelijk gestemd. In maart nam het parlement een wet aan die het homohuwelijk mogelijk maakte. Conservatieve groeperingen verzamelden voldoende handtekeningen voor een referendum. Ze kregen daarbij de steun van de katholieke kerk, die een grote aanhang heeft in Slovenië. Israël is getroffen door drie raketten die vanuit Libanon zijn afgevuurd. Niemand raakte gewond. Volgens een Israëlische krant is de raketaanval op Israël mogelijk een vergeldingsactie van Hezbollah in Libanon. Eerder op de dag kwam in de Syrische hoofdstad Damascus een Hezbollah-leider om het leven bij een raketaanval. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de vrijlating van een van de daders van een groepsverkrachting uit 2012. Het is een man van 20 die minderjarig was toen hij werd opgepakt. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Het slachtoffer was een studente van 23 die in een bus werd aangevallen en verkracht. Haar vriend was daar getuige van. Een korte tijd later overleed de vrouw aan haar verwondingen. De groepsverkrachting leidde wereldwijd tot protesten. De actie Serious Request van 3FM is goed van start gegaan. Na twee dagen staat de teller op 2,5 miljoen euro. Het Glazen Huis staat dit jaar in Heerlen. De opbrengst gaat dit keer naar kinderen in conflictgebieden.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 a shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured it down. now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart.